Veel kopers zijn al bezocht door de politie. Daarbij zijn duizenden kilo's illegaal vuurwerk in beslag genomen. Ook als kopers het vuurwerk niet meer in hun bezit hebben... wordt toch procesverbaal opgemaakt. Een vuurwerkexpert van de politie denkt dat met het offline halen van de webshops... zo'n 80 van de toestroom van illegaal vuurwerk per post naar Nederland is gestopt. Het Openbaar Ministerie houdt de Friese voetbalclub Sportclub Twijzel verantwoordelijk voor een dodelijk ongeluk met een dugout. Daarbij kwam een meisje van tien om het leven. Justitie eist een geldboete van 10.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Op het terrein van de voetbalclub stortte in 2014 een stenen dugout in. En dat gebeurde tijdens een korfbaltoernooi. Kinderen gebruikten de dugout als tribune en zaten op de rand van het dak. Uit onderzoek is gebleken dat de betonplaat is gaan kantelen door overbelasting. Volgens het OM had de club dat moeten en kunnen weten en maatregelen moeten treffen. De rechtbank in Den Haag heeft een man uit die stad veroordeeld tot acht jaar cel wegens mensenhandel, bedreiging en wapenbezit. De man van 37 heeft volgens de rechtbank ruim vier jaar lang twee vrouwen als prostituee laten werken. En ook isoleerde en bedreigde hij hen en liet bij hen tatoeages zetten met zijn naam en initialen. De vrouwen durfden pas aangifte te doen toen de man een paar dagen in het buitenland was. Een groep mannen heeft een medewerker van het Amsterdamse OV-bedrijf GVB het ziekenhuis ingeslagen. De vijf liepen op een metrostation door een controlepoortje achter de GVB-medewerker aan zonder in te checken. Toen hij ze daarop aansprak, vielen ze hem aan. Er is nog niemand opgepakt en de groep wordt nog gezocht. Vermoedelijk zijn de daders tussen de 16 en 20 jaar. Het weer, bewolking en lichte regen of motregen. Het wordt vandaag maximaal 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met vooral vannacht regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is al vroeg druk op de weg. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort West en Knoop het Nest 10 minuten verdraging door bergingswerkzaamheden.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 De gouden ouwe van deze week en het weer voor het komend weekend. En niet te vergeten het biesco-programma van Sterke Zandvoort. En dat is nog niet alles, want we hebben een hele hoop nieuws uit de badplaats en de directe omgeving. We hebben dus een vol programma. Allereerst, eh, eerst, ja, vandaag is Sinterklaasjarig. jarig. Het is de zesde. En het is niet de vijfde, want dan is het pakjesavond, maar hij is de zesde jarig. En wie er ook jarig is, dat is mijn kleindochter, Eluin. Die wordt twaalf. Maar die woont in Entweg, die woont in de Rute. Dus ze zal waarschijnlijk niet luisteren. En Bart, heel veel beterschap. Want ik weet dat je je eigen niet lekker voelt. ZFM is dus te beluisteren op frequentie 106.9 of Psycho kanaal 40. Mijn naam is Hans Wassenaar en ik start vandaag met Bird of Paradise van Snowy White. Ik wens u heel veel plezier. tell you're gonna cry. Is it over me? If it is, save your tears, for I'm not worth it, you see. For I'm the type of boy who is always. always oh, night. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, en degene die ik uitgezocht heb, is eigenlijk een hele mooie. Dat is van Anton Karl Karas. Ja, dat zegt ons niks, maar die is geboren in Wenen. En het was een Oostenrijkse citerspeler, een componist en een herbergier. Zijn meest succesvolle compositie was The Harry Lime Team. Beter bekend als de film The Third Man, oftewel De Derde Man. song en de titel van de, dat is de titel van de film, The Third Man. The Third Man is een opname in zwart-wit, Britse Britse eh, thriller door Carl Reed uit 1949. De film is gemaakt naar een scenario van Graham Greene. De hoofdpersoon is de Amerikaanse schrijver Holly Martins. Vanwege een jobaanbieding van zijn vriend Harry Lime... reist hij naar de naoorlogse Wenen en is daar betrokken bij criminele activiteiten. De prominente rol van de film was onder meer de bijdrage van Anton Karras aan het Harry Lime eh, thema en de expositionele camerabeelden. De veelbesproken Carco Klok speech van Arsene Wells en de laatste achtervolging door de riolen in Wenen. En hier komt die Anton Karras, Harry Lime Theme. Ik vind het heel mooi. Agenda van december. 8 december, toneelvoorstelling Wim Hilderink, Theater de Krocht, aanvang om 8 uur s avonds. De 14e, Winter Kinderdisco, pluspunt, aanvang om 7 uur s avonds. De 14e plus de 15e, toneelvoorstelling Wim Hilderink, Theater de Krocht, aanvang om 8 uur. De 15e, opening IJsbaan, Raadhuisplein om 5 uur. De 16e, Zandvoort Lacht, stand-up comedian, Amsterdam Beat Hotel, aanvang om 8 uur. De 21ste openlucht kerstmusical. Kerkplein, diverse activiteiten. De 21ste sprookjeswandeling. Stichting Zandvoortse Vierdaagse. Centrum Zandvoort. Ook de 21ste wandelende wintermuziekband. Door winkelcentrum. En dat is van 1 tot 5. En de 23ste klessenconcert. Kerstconcert Alphens Kamerorkest. Cantabile. Protestantse kerk. Aanvang om 3 uur s middags. Ik ga door met Jan Smit Vrienden voor het leven, want dat is toch heel belangrijk. Niet waar, Erik? komt erachter, vroeg of laat. Een goede vriend, een beste maat. Je hebt ze nodig in het goed bestaan is ons heen. wel. Goed vertrouwen is het enige dat telt. Zelfs een blik zegt genoeg voor die hechte vriendenploeg. Er wordt gelachen met z'n allen in de kroeg. Ik heb vrienden voor today. De Babbelwagen. En de Babbelwagen door Tom Drommel in Hotel Faber. Kostverlorenstraat nummer 15 in Zandvoort. En op vrijdag 7 december in het Zandvoort Museum op het Gasthuisplein. Aanvang om 8 uur. Aanmelden via Marcel Meijer. Of per, eh, per mail info.babbelwagen.nl. De Babbelwagen is een club van enthousiaste vrijwilligers... die regelmatig in Hotel Faber of op diverse locaties in Zandvoort...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 Voor de een is december een maand die veel te snel voorbij gaat... en voor de ander duurt de maand veel te lang. Het maar hoe je ervoor staat. Wordt het voor jou een stressmaand of heb je zoiets van... nou, ik hou van deze gezellige maand. December, de laatste maand van het jaar. Wintermaand, feestmaand, welkom. Persoonlijk vind ik december een fijne maand. Maar ergens heb ik liever gezien dat Sinterklaas in november werd gevierd. Nu is alles zo dicht op elkaar. Je hebt net de pepernoten op en dan begin je weer met de kerstkransjes. En dan heb je ook nog eens hoofdpijn over het kerstdiner. Gelukkig vieren wij kerst zo eenvoudig mogelijk. Niet te veel poespas met gevulde kalkoen of ander wild op de versierde kersttafel. Gewoon, gezellig bij elkaar en genieten van elkaar. Tegenwoordig wordt het Sinterklaasfeest dubbel gevierd met loodjes trekken... en vieren met een kleine gelovige in ons midden. Eerst wordt de schoen met wortel voor het paard Americo klaargezet. Vervolgens wordt de wortel tig keer uit de schoen naar de keuken gebracht... want die hoort niet in een schoen. En dan is het tijd voor de pakjes. December is ook een maand waar eenzaamheid duidelijk aanwezig is. Daarom vind ik de kerstactie voor eenzame ouderen... die Ellen Kuipers dit jaar organiseert... met het inzamelen van kerstpakketten geweldig. Haar virus is overgewaaid naar onze dochter Alette. Ze is in het dorp Leek met dezelfde kerstactie begonnen. Frappant detail is dat Ellen en Alette vroeger dikke vriendinnen waren. Via het fenomeen Facebook zijn ze opnieuw met elkaar in contact gekomen... en zo werd het idee geboren om ook in Leek deze actie te starten. Inmiddels is het contact van de beide meiden weer aangewakkerd... en geven ze elkaar over en weer tips om de kerstactie te doen slagen. Tegenwoordig is privacy een woord dat vaak in de weg staat... want hoe kom je erachter de adressen van eenzame ouderen? Het betekent veel PR maken via kranten, radio en op Facebook. En wat ook natuurlijk nodig is... zijn mensen die van allerlei kerstartikelen brengen. Hoe lief is dat? December. Voordat je het weet is de maand voorbij.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 Bij iedere aankoop, vanaf 10 december in de Pakveldstraat... ontvangt u een lot. En op 29 december is de trekking live op CFM in het programma... Goedemorgen Zandvoort. En wij gaan door met Donovan Universal Soldier. He's five foot two and he's six feet four. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for a thousand years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will. Kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan. And he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds. He says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die. And he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Laval? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war. And without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me, and brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war. Verfrissend. Grensverleggend. Optimaal. ZFM. 15 december tot 6 januari... elk jaar organiseert de stichting Winterwonderland Zandvoort... in het centrum van Zandvoort een ijsbaan. Welke door uitsluitend vrijwilligers wordt gerealiseerd. De ijsbaan bestaat in het seizoen 2018-2019 negen jaar... en is inmiddels een zeer bekend evenement... onder zowel jongere als oudere bezoekers. Wij zijn rond de kerstvakantie drie weken geopend... midden in het dorp van Zandvoort... en wordt er dan een ijsbaan aangelegd die dagelijks geopend is. Zowel voor de kinderen als de ouders is er genoeg te doen. Zo staat er naast de ijsbaan een gezellig deels overdekt terras... en is er ook nog een koek Regelmatig zijn er ook leuke evenementen... en denk hierbij aan disco on ice en de curlingwedstrijden. Als je een rondje wil schaatsen, dan is het ongeveer 5 euro. Nou, dat is toch de prijs niet om lekker even ijspret te hebben. In Nederland hebben we niet zoveel ijs. skipping and a jumping in the misty morning fog with all oh, our hearts that thumping and you, a brown-eyed girl. whatever happened, the Tuesday is so slow. just radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. we used to sing. Sha la la la la la la la la la la dee da. Just like that. Sha la la la la la la la la la dee da. La dee da. the day. My, you have grown. Cast my memory back a lot. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you. My brown eyed girl. you, my brown eyed girl. Do you remember when? how we used to sing. deze Ja, dat is een nummer 1 en dat is binnen. En het is een single van Marco Borsato uit 1999. Afkomstig van het album Luid en Duidelijk. Het nummer werd alarmschijf en stond 14 weken in de nationale top 40... waarvan drie weken op nummer 1. Het nummer kwam hier met kerst 1999 op nummer 1... en was vervolgens de eerste nummer 1-hit van het nieuwe millennium. In de mega top 100 stond de single 19 weken genoteerd... waarvan twee weken op de eerste plaats. In de top 100 van 1999, gebaseerd op de verkoop, stond het op plaats 83. Het nummer was door John Newark en, Engels in het Engels geschreven en niet specifiek bedoeld voor Bezato. En toen hij het hoorde wilde hij het erg graag uitbrengen. Binnen gaat over het verliefd zijn op een bepaald persoon. Persoonlijk voor Bezato was deze single een belangrijke stap. Nadat de organisatie van een concert ter gelegenheid van een millenniumwisseling in Amsterdamse Arena compleet mislukte bevestigde de succes van binnen dat zijn fans nog niet Bossato moe waren. Hier komt André, Marco Bossato met Binnen. regen zich Vrijdag 7 december, dat is morgen dus... wordt in de Agatha-kerk aan de Grote Krocht... de laatste viering van 2018 gehouden. En dan heb ik het over de Taizé-viering. De werkgroep koos tijdens de voorbereiding... omwille van zijn naam als thema. Rond dit thema zijn liturgie en de liederen speciaal aangepast. Degenen die van tevoren in willen zingen zijn om 7 uur al welkom. De viering zelf is om half 8 tot 8 uur. Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten... bij een kop koffie en of thee met iets lekkers erbij. Nou, hoe kan je beter je avond volmaken? vanavond weer feest in Circus Zandvoort. Het, ons bioscoop van Zandvoort. En dan is het ook weer Ladies Night. All you need is love. En het begint om half acht vanavond en het kost 13,50. Maarten Terhorst, de presentator van het populaire tv-programma All You Need Is Love... verdwijnt op de vooravond van de befaamde kerstspecial. Hij stapt zonder dat zijn de redactie het weet op een vliegtuig. De kerstspecial wordt steeds dichterbij en producer, producer Olaf en assistent Jaapie zoeken wanhopig naar een nieuwe host. Ondertussen bereikt ook de rest van Nederland zich voor op kerstavond... en wordt de redactie hoopvol aangeschreven. Lukt het hen om zonder Dr. Love gebroken harten te lijmen... en alle geliefden te herenigen? De Ladies Night is een avond speciaal voor de dames. Lekker een avondje uit met vriendinnen, lekker bijkletsen... filmpje pakken en nog meer bijkletsen, hapje erbij... ja, en natuurlijk een lekker drankje... Want anders is het feest niet compleet. En omdat het Ladies Night is, is er ook nog een tasje vol verrassingen. De kosten betalen, bedragen, zoals ik net al zei, 13,50 per persoon. En de kaarten zijn te koop aan de kassa van Circus Zandvoort.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 Na het hele uur. Tot straks. met het NOS-journaal. De politie heeft vorige maand bij zeven panden van Jehovah's getuigen invallen gedaan. Dat gebeurde onder meer in het hoofdkantoor in Emmen. Daarnaast zijn twee gemeenschapsgebouwen en vier woningen van de geloofsgemeenschap doorzocht. Er loopt